Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij de grote brand bij een in Venlo zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De brand woedt in een aantal zuurbaden waarin materialen worden schoongemaakt. In de directe omgeving is een lichte hoeveelheid zwaveldioxide gemeten. Mensen in de directe omgeving wordt geadviseerd binnen te blijven. De bosbranden in Californië zijn de grootste natuurbranden ooit in de Amerikaanse staat. Ruim duizend vierkante kilometer bos is in vlammen opgegaan. De branden in het Mendocino-gebied in het noordoosten van Californië woeden op twee plaatsen, een paar kilometer van elkaar. Tot nu toe zijn duizenden mensen geëvacueerd. 75 huizen zijn verwoest. De Californische gouverneur heeft Washington om steun gevraagd in de strijd tegen de aanhoudende bosbranden in de regio. Saudi Airlines vliegt voorlopig niet meer naar Toronto. Vorige week ontstond een diplomatiek conflict tussen Saoedi-Arabië en Canada... nadat de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Saoedi-Arabië had opgeroepen gearresteerde activisten vrij te laten. Brazilië heeft de grens met Venezuela gesloten om te voorkomen dat migranten het land binnenkomen. Een rechter heeft dat bevolen totdat Brazilië de juiste middelen heeft om de toestroom van de migranten aan te kunnen. Jaarlijks komen tienduizenden Venezolanen Brazilië binnen. De meesten zeker de grens over in de hoop op een beter leven. Venezuela kampt met de gevolgen van een economische crisis en ook politiek is het land instabiel. De Turken en Amerikanen zoeken toenadering in het conflict rond de Amerikaanse dominee Andrew Brunson, die vastzit in Turkije. Volgens Turkse media vliegt een Turkse delegatie binnenkort naar de VS. Brunson zit sinds 2016 vast omdat hij banden zou hebben met de islamitische geestelijke Fethullah Gulen. Het weer, zonnig vandaag met al snel hoge temperaturen. Het wordt 30 graden tot 37.